Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De ouders van de zogenoemde ballonjongen uit Colorado hebben een schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten. Ze betalen meer dan 36.000 dollar als tegemoetkoming in de kosten die hulpverleners maakten om hun zesjarige zoontje te redden. De ouders hadden de hulpdiensten gebeld en gezegd dat hun zoon per ongeluk met een heliumballon was opgestegen. Dat verhaal bleek verzonnen. De ouders wilden een mediastunt ontketenen om een eigen reality-tv-show te krijgen. In december werden de man en de vrouw al veroordeeld tot celstraffen. Op Sint Eustatius groeit het verzet tegen de invoering van onder meer het homohuwelijk op het eiland. Sint Eustatius wordt eind van dit jaar net als Bonaire en Saba een Nederlandse gemeente. En de Tweede Kamer heeft bepaald dat alle Nederlandse wetten ook op de eilanden moeten gelden. Maar de eilandsraad van Sint-Eustatius heeft unaniem een motie aangenomen tegen de invoering van het homohuwelijk, abortus en euthanasie. Volgens de indieners worden de wetten ten onrechte eenzijdig opgelegd en zal invoering grote culturele en emotionele schokken veroorzaken. Meer dan 60.000 kinderen zijn in Nederland nauwelijks betrokken bij de samenleving. Ze zijn sociaal uitgesloten, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het bureau deed onderzoek onder kinderen van 5 jaar en ouder. Sociaal uitgesloten kinderen zitten niet op een sport en gaan vrijwel nooit op vakantie. Ook vieren ze niet altijd hun verjaardag en wonen ze vaak in een onveilige buurt. Belangrijkste oorzaak van hun sociale isolement is geldgebrek van hun ouders. Bij een verkiezingsdebat op de hogeschool in Amsterdam heeft een bezoeker een rauw ei kapot gedrukt op het hoofd van minister De Jager. Bij het debat waren naast enkele Kamerleden ook veel studenten aanwezig. En toen de jager aan het woord was over bezuinigingen in het onderwijs... liep een man naar hem toe en drukte een ei tegen zijn hoofd. De politie heeft de dader opgepakt. Het weer, in het noorden kans op enkele buien, in het zuiden droog en later meer zon.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 fighting right next door. Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he?